Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Schoof overlegt rond deze tijd met de leiders van de regeringspartijen. Er is ruzie in de tent over een defensieplan van de EU. Dat kost 800 miljard euro en moet worden betaald met leningen die de EU-lidstaten samen aangaan. De VVD is voor, maar de andere drie partijen zien het niet zitten. Politiek verslaggever Wilco Boom denkt niet dat de boel erop zal klappen. Mijn verwachting is toch dat ze op, er op de een of andere manier uit gaan komen... dat ze een geitenpaadje gaan vinden met een ingewikkelde formulering over de financiering. Maar goed, eh, voordat het allemaal zover is... zal het eh, vanochtend waarschijnlijk nog wel even flink gaan knetteren. Premier Schoof had in Brussel al gezegd dat het EU-plan wat hem betreft wel door kon gaan... maar werd daarna teruggefloten door de Tweede Kamer. Defensie is op zoek naar artsen en verpleegkundigen die kunnen worden ingezet als er oorlog uitbreekt. Hoeveel ze er precies nodig hebben is nog een beetje onduidelijk. Dat zegt deze legerarts. Maar het gaat wel eh, nou, op zijn minst over twaalf intensivisten en eh, tientallen IC-verpleegkundigen. Om te zorgen dat als er gewonden terug naar Nederland getransporteerd kunnen worden... dat we die ook goede zorg kunnen bieden. Mensen kunnen in principe gewoon hun baan houden, want het is op oproepbasis. Alleen als de pleuris uitbreekt heeft Defensie de extra handjes hard nodig. En even een klein quizje. Welke artiesten hoor je hier? Ik wil alleen maar bij jou zijn. Where did my voice disappear? En ik zoek naar wat gestolen is van mij. In een wereld zonder melodie. Het zijn natuurlijk Paul de Leeuw, Anouk en Marco Borsato, maar niet de echte. Deze stemmen zijn gemaakt met AI. Componist Matties Grote ontdekte dat AI-programma's gebruik maken... van stemmen die precies klinken als bekende Nederlandse artiesten. En daarom maakte hij uit protest een nummer met die stemmen. Nou, de bedrijven die dit maken die zijn totaal niet transparant over... waar ze hun modellen op trainen. Miljoenen tracks worden geanalyseerd door het AI-systeem. En vervolgens begrijpt het AI-systeem wat een bepaalde stijl is... Eh, wat, wat een bepaalde eh, stem is. Op het moment dat je zonder toestemming andermans materiaal gebruikt om jouw muziekmodel op te trainen. Ja, dat is niet de bedoeling. De AI-bedrijven hebben niet bevestigd of ontkend dat zij hun programma's hebben getraind op het werk van deze Nederlandse artiesten. Het weer nog een wisselende dag met van alles wat. Behoorlijk wat zon, maar ook stapelwolken en af en toe kans op een pittige bui met onweer en hagel. Het wordt vanmiddag maximaal 6 tot 8 graden. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer sta je zo'n 5 minuten vast.